Jobboot met het NOS-journaal. Het kabinet wil niet dat de Turkse regering op 11 maart in Nederland campagne komt voeren... om stemmen te winnen voor de nieuwe grondwet. Vandaag werd bekend dat minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken naar Rotterdam wil komen... om Turkse Nederlanders aan te sporen ja te zeggen tegen de nieuwe grondwet. Volgens premier Rutte is de Nederlandse publieke ruimte niet de plek voor politieke campagnes van andere landen. Turkije houdt op 16 april het referendum over de nieuwe grondwet... die president Erdogan meer macht geeft. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen is door de rechtbank gedagvaard om vragen te beantwoorden over mogelijk misbruik van EU-geld. Medewerkers van het Front National werden betaald door Brussel, maar werkten in Parijs voor de partij. Le Pen gaat voorlopig niet op de dagvaarding in, zegt haar advocaat. Ze wil eerst de Franse presidentsverkiezingen afwachten. Het internationale Rode Kruis zegt dat in de strijd om de Iraakse stad Mosul chemische wapens zijn gebruikt. In een ziekenhuis liggen zeven burgerslachtoffers, vijf kinderen en twee vrouwen. Ze hebben verwondingen die volgens het Rode Kruis wijzen op het gebruik van chemische wapens. Het is niet duidelijk of er gifgas is gebruikt door IS of door het Iraakse leger dat bezig is met de herovering van Mosul. De regering van Zimbabwe roept de hulp in van de internationale gemeenschap in verband met de verwoestende overstromingen waardoor het land is getroffen. Er is geld nodig voor hulp aan slachtoffers en voor herstel van bruggen en wegen. Volgens autoriteiten zijn zeker 246 mensen om het leven gekomen. Duizenden mensen raakten dakloos. De Alpenlanden krijgen morgen te maken met een feunstorm. Vooral in delen van Zwitserland en Oostenrijk gaat het hard waaien. In het dal kunnen windsnelheden voorkomen tot 120 km per uur. En rond de bergtoppen zijn zelfs uitschieters mogelijk tot 160 km per uur. Vanwege het gevaar voor skiers blijven waarschijnlijk veel pistes en skiliften morgen dicht. Het weer bewolkt en wat regen, later vanuit het zuiden droger.